Waterwalgemoed bij het nws Journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt de deal die de NS heeft gesloten over de Vira acceptabel en verdedigbaar, zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer. Rechtszaken over de hoge snelheidstreinen hadden volgens de minister tot in lengte van jaren kunnen duren. Gisteren werd bekend dat de Italiaanse bouwer Ansaldo Breda de Vira-treinen terugneemt. De NS krijgt daarvoor 125 miljoen euro. Volgens de spoorwegen zelf is het verlies op het Vira-project daardoor nog 88 miljoen. De G8-landen komen volgende week zonder Rusland bijeen voor spoedberaad in Den Haag. Het gebeurt rond de internationale top over nucleaire veiligheid. De Amerikaanse president Obama heeft het beraad georganiseerd. Hij wil met andere landen afspraken maken over een gezamenlijk optreden tegen Rusland... dat de Krim wil annexeren. Frankrijk maakte vanochtend bekend dat de belangrijkste industrielanden Rusland hebben geschorst als lid van de G8. Minister Kamp is niet van plan de voorbereidingen voor een geplande handelsmissie naar Rusland af te breken. Kamp zei in de Tweede Kamer dat afblazen van de missie pas aan de orde is als er in Europees verband economische sancties tegen Rusland worden afgesproken. Pieter van Vollenhoven is op Twitter kritisch over dit besluit. Hij vindt het opvallend dat de delegatie naar de Paralympische Spelen in Sochi wel thuis moest blijven, maar de handelsmissie vooralsnog doorgaat. Van Vollenhoven zou zelf ook naar de Spelen gaan. Het medisch Twente wordt niet vervolgd in de zaak van ex-neuroloog Janssen Steur. Uitpatiënten hadden aangifte gedaan tegen het ziekenhuis. Maar volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen strafbare feiten gepleegd... door oud-bestuursleden of andere medewerkers. Het ziekenhuis was niet op de hoogte van de foute diagnoses van de ex-neuroloog. Toen die wel bekend werden is er adequaat gehandeld. Het weer de komende uren vanuit het noordwesten steeds meer buien... en het gaat aan zee harder waaien... Vannacht trekken de buien weer weg. Morgen op veel plekken zon. Het is dan een graad of 14 gemiddeld.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 Even bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. No, I know tonight. I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard.